De mannen achter de aangifte zeggen dat ze de presentator vroegen om daarmee te stoppen. Maar dat deed hij niet. Volgens de krant hebben de slachtoffers er nog steeds psychische klachten van. Tim den Beste maakt voorlopig geen nieuwe tv-programma's trouwens... omdat hij moet worden behandeld aan een ernstige vorm van kanker. Demissionair premier Rutte is onderweg naar Israël voor weer een gesprek met premier Netanyahu. Rutte komt net uit Qatar en sprak met de leider van die golfstaat over opties om meer hulpgoederen de Gazastrook in te krijgen. Die dingen wil hij nu gelijk bespreken met de leider van Israël. De provincies Drenthe en Groningen gaan bevers afschieten omdat er te veel van rondlopen. Ook knagen de beesten dijken kapot en knagen ze bomen om die soms op het spoor terechtkomen. De bever werd afgelopen decennia juist opnieuw uitgezet in het noorden. Maar nu loopt het uit de hand, zegt deze. Bevers zijn hele territoriale dieren. En er worden natuurlijk elk jaar ook gewoon jongen geboren. Dat zal er hier ook gaan gebeuren. Dus er is op een gegeven moment niet heel veel ruimte meer... om nog bevers van de ene plek ja, eigenlijk in al bezette territoria's te plaatsen. Dat betekent wel dat we de bevers die we niet meer kunnen gaan herplaatsen... dat we die gaan doden. Er komt een bioscoopfilm die is gebaseerd op The Legend of Zelda. Die populaire game gaat over held Link en prinses Zelda. Eerder dit jaar was er met de Super Mario Movie ook al een op een game gebaseerde film in de bios. En Mario en Zelda zijn zeker niet de enige, zegt mijn collega Filip. Je dit jaar bijvoorbeeld ook een Dungeons and Dragons film. Volgend jaar komt er een derde Sonic the Hedgehog film. En in 2025 komt er zelfs een Minecraft film. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat we de komende jaren <laughs> worden doodgegooid eh, door allemaal gameverfilmingen. En voor de makers geen gek idee. De Super Mario film bracht wereldwijd ruim 1,2 miljard euro op. Het weer, wat zon, wat wolken, wat regen en dan gaat of 11. Morgen begint in het oosten en het zuidoosten nog nat. Maar verder krijgen we een droge dag bij max 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat file tussen Badhoevedorp en Knaalpunt Holendrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging.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 No one bites back his hard can show through patience that's never free. be the sad man behind blue is a night we want stay with me. I want you to stay with me. I need you, mama. all over, all over. Stay back with me. Let me touch you, girl. Stay back with me. All over, all over, all over, all over, all over, all over, all over, baby. Woo! Dit is ZFM. know. smell of your skin lingers on me now You're probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself and center clarity, peace, serenity.